Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Vakantiegangers in Marokko moeten hals over kop terugvliegen. Want vanaf middernacht geldt er een vliegverbod en mag er dus niet meer worden gevlogen tussen Marokko en Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. De Marokkaanse regering maakt zich zorgen over de coronabesmettingen in die landen. Deze vakantieganger heeft al een manier bedacht om toch thuis te komen. De Belgen mogen nog vliegen. Dus dan kunnen we van daaruit naar België vliegen. Zo zien we de maar, hè. Beetje omvliegen, dan kom je wel weer thuis. Ja. Hopen <laughs> Ja. ja, toch. Dat is inderdaad een mogelijkheid, want er komt geen verbod op vluchten van en naar België. Dus reizigers kunnen daar een overstap maken. Tot wanneer het vliegverbod geldt is niet duidelijk. Een Belgische man van 63 is gisteravond zwaar mishandeld... na de Champions League-wedstrijd van Club Brugge tegen Manchester City. Hij liep met een sjaaltje van de Britse club bij een tankstation... en zou een klap op zijn hoofd hebben gekregen van Brugge-fans man ligt in coma in het ziekenhuis. Vijf verdachten zijn opgepakt. Een drukke dag voor huisartsen in Staphorst gisteren. Nog maar weinig mensen hebben daar een coronaprik gehaald. Op dit moment zijn er veel besmettingen in het dorpje midden in de Bijbelbelt. Daarom zijn nu ook huisartsen gaan prikken. Op één dag konden ze op die manier 100 vaccinaties uitdelen, zegt RTV Oost. Bij steeds meer Britse bedrijven mogen mensen hun hond meenemen naar het werk. Net als in Nederland hebben veel mensen in het Verenigd Koninkrijk een huisdier in huis gehaald tijdens de coronalockdown. nu veel mensen weer naar kantoor gaan, kunnen die beesten lang niet altijd bij een opvang terecht. Deze directeur vindt het prima, de jonge honden op zijn werkvloer. A lot of people have got new puppies. You'll see the dogs around here are all quite young. Um, so they're all energetic. En dat is goed voor het bedrijf, want honden zijn stressverlagend. It relieves stress and tension during the day. Happy employees equal more successful business in my opinion. So that's that's why it kind of started originally. Ook in Nederland kunnen uitlaatdiensten en hondenopvanglocaties de vraag nauwelijks meer aan. Dan nog het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht keert de regen en wind weer terug. Morgen blijft het ook onstuimig en is de zon meestal niet te zien. Het wordt ook een stuk kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is nog niet zoveel aan de hand onderweg. Alleen op de A2 Amsterdam richting Utrecht heb je nu 10 minuten oponthoud bij Breukelen.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 Het RIVM meldt het hoogste aantal positieve coronatests in bijna drie maanden, ruim 4600. Eind juli was het voor het laatst zo hoog. Ook gemiddeld blijft het aantal positieve coronatests stijgen... en in de ziekenhuizen loopt het aantal coronapatiënten op. Het zijn er nu 650, van wie 165 op een IC. Ruim 100 mensen uit Staphorst hebben zich gisteren laten vaccineren bij de huisarts. Het Isala ziekenhuis in de regio meldde dat de niet-acute zorg daar in gevaar komt... doordat het aantal opname van coronapatiënten in de regio snel stijgt. En de Russische oppositieleider Navalny krijgt de prijs van het Europees Parlement. Dat is de belangrijkste EU-prijs voor mensen die zich inzetten voor de mensenrechten. Navalny zit in een strafkamp. Hij is de belangrijkste politieke tegenstander van president Poetin. Het weer, morgen veel wind en flinke buien bij een graad of 12.